Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Astronaut André Kuipers is geland op aarde. Rond kwart over tien landde de Soyuz-capsule aan parachutes op de steppen van Kazachstan. De landing is succesvol verlopen. Een uur geleden vloog de capsule de dampkring in en werden de remraketten aangezet. Toen de snelheid voldoende was afgenomen gingen de parachutes open en daalde de capsule met een snelheid van 25 km per uur naar de grond. Kuipers is ruim een half jaar in de ruimte geweest. Daarmee is zijn missie de langste Europese ruimtevlucht in de geschiedenis. De vrouw en kinderen van André Kuipers volgden de landing vanuit Houston. Daar wordt de astronaut later vandaag naartoe gebracht. Na het ongeluk in het voetbalstadion van FC Twente hebben zeker tien mensen een schadevergoeding gekregen. Dat meldt het ANP. De bedragen lopen in sommige gevallen op tot 20.000 euro. De helft van de 23 schadeclaims zou inmiddels zijn afgehandeld. Bij het ongeluk in het stadion Veste bijna een jaar geleden kwamen twee bouwvakkers om het leven en raakten 16 mensen gewond. Tijdens de bouw stortte de overkapping van een nieuw deel van het stadion in. De website tekenradar.nl heeft veel reacties ontvangen van mensen met tekenbeten. 2000 mensen registreerden hun tekenbeet op de site en 600 mensen stuurden hun teken op naar het RIVM. Dat meldt het radioprogramma Vroege Vogels. Het RIVM en de Wageningen Universiteit lanceerden de website eind maart. De informatie die mensen geven wordt gebruikt om onderzoek te doen naar de ziekte van Lyme. De helft van alle mensen liep een tekenbeten op in het bos, 40% in de eigen tuin. De meeste meldingen kwamen uit Gelderland, Noord-Holland en Brabant. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. De middagtemperatuur ligt tussen 18 graden aan zee en 21 in het binnenland. Later vanmiddag vooral in het oosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUB. Er staan files op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Bunnik en Maarsbergen 2 kilometer. De andere kant op vanuit Arnhem tussen Driebergen en Bunnik 4 is daar een ongeluk gebeurd.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 Een eh, vernieuwende filmer die een prachtige misdaadfilm maakte over een man die een moord pleegt en vast komt te zitten in de lift. En er zijn nog wat nevenintriges. man werd gespeeld door Maurice Ronet. En eh, de dame in de film is Jeanne Moreau. Eh, wat is nou het eh, sublieme van die film geweest? Niet alleen het desolate van Parijs en de man in de lift. Maar dat hij Miles Davis vroeg als jazz trompetist om daar een soundtrack van te maken. Eh, veel improvisatie geloof ik. Dat was nog nooit gebeurd en het bleek een meesterlijke vondst te zijn, want het werkte. Het werd een succes en andere mensen zijn hem gevolgd in eh, jazz onder eh, films te zetten. Maar dit was eigenlijk de eerste keer dat het gebeurde en dat het meteen heel erg goed was. Oké, dan wil ik nu praten over Willie Nelson heel even. Ik ben een grote fan van Willie Nelson. Ik ben erg gek op countrymuziek. Zowel de oude van Roy Rogers en Gene Autry en eh, god mag weten al die mensen die in de jaren 40 cowboyliedjes zongen. Maar er is een nieuwere generatie gekomen en inmiddels alweer een allernieuwste generatie. Maar Willie Nelson staat toch op ongekende hoogte als uh, countryzanger. En eh, ik vind hem ook als mens heel interessant, want hij is niet kapot te krijgen. Hij is al een paar keer door de belasting gepakt en dan gaat hij buiten in de tuin een stikkie roken en op zijn gitaar tokkelen. En het interesseert hem allemaal niet. Hij blijft overleven. Hij heeft natuurlijk ook in wat films gespeeld. Hij heeft namelijk dat groepje mensen om zich heen, Waylon Jennings, Chris Christofferson en Johnny Cash... Daar hebben ze met elkaar hebben ze in Rotterdam opgetreden. Ik heb ze gezien. Ze noemen zich de Outlaws. Een paar zijn er nu dood. Maar eh, ze hebben ook een paar films gemaakt. En die waren niet bijzonder. Die waren voor de televisie. Remakes van beroemde films. Maar de grap was dat er dan allemaal eh, western country, eh, western zangers in zaten. En dat gaf het wel een bepaald smaakje. Willie Nelson, hij heeft een nummer van Simon Garfunkel hier. Bridge over Troubled Water. when you're weary. When feeling small. When tears are in your eyes, I will dry them all. when times get rough down. dark. van Zandvoort. Met een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM Zandvoort. jam session was dat in 1975 at de Montreux Jazz Festival. En het nummer heette Festival Blues en de bezetting. Count Basie op de piano, Milt Jackson vibraphone. Johnny Griffin sax, Roy Eldridge trompet, Niels Henning, Ørsted Pedersen on de bass en Louis Belson op de drums. Ja, de volgende die we gaan draaien is Sammy Davis Jr., groot entertainer, onderdeel van de Red Pack. Dat was een clubje van entertainers in de jaren 60 die eh, vanuit Frank Sinatra voortkwam. Dat waren Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Joey Bishop, een komiek... En Peter Lawford, die eh, acteur was en ook nog gelinieerd aan de Kennedys. Dat stelletje komieke eh, zangers, die vonden het enig om in Las Vegas de boel in de maling te nemen. En ze hadden een heleboel mensen om zich heen die allemaal aangesloten waren bij de Red Pack. Eh, bijvoorbeeld eh, Shirley MacLaine. En eh, nog een aantal mensen, de actrice Jill St. John, er waren natuurlijk heel veel mooie actrices bij, want dat was belangrijk. In ieder geval, de jongens die dolden erop los, ze waren toen ook al tegen de 50 en het was dolle pret. Maar ook onafhankelijk waren het natuurlijk hele grote artiesten. En, en ik heb er drie van de vijf heb ik zien optreden. Frank Sinatra in Los Angeles, buiten Los Angeles, hoewel ik nauwelijks iets van hem zag. Want het was zo'n groot eh, auditorium dat ik zo ver weg zat dat ik alleen maar een stip heb gezien. Maar ik heb hem wel horen zingen. Dean Martin, dat ging beter af, dat was in Las Vegas. Die trad op, ook al in zijn nadagen. En daar zat je gewoon aan een tafeltje voor 40 dollar, kreeg drie drankjes en Dean Martin erbij. Dat is ongelooflijk voor zo'n prijs. En Sammy Davis kwam naar de rij. En daar ben ik naartoe gegaan. Ik wilde dat absoluut zien. Het was ook niet meer de springerige, vurige Sammy Davis. Maar het was grote klasse. En hij had altijd één prachtig nummer, Mr. Bojangles. Mr. Bojangles was een entertainer die in de jaren 30 door Harlem heeft gedanst tapdance. Helemaal door Harlem. Ik weet niet hoeveel kilometer het was, maar het was een end. Continu. En Sammy Davis heeft een ode aan Mr. Bojangles gemaakt. En dat gaan we nu horen. Het is natuurlijk mooier om het te zien. Omdat hij namelijk de bewegingen van Mr. Bojangles nadeed. Maar het nummer op zich is schitterend. And he dance for you. In worn out shoes, silver hair, ragged shirt, baggy pants. He would do the old soft shoe. He would jump so high, jump so lemonade lightly. down Told me of the times he worked with, with minstrel shows. Traveling throughout the South. Spoke with tears of 15 years how his, how his dog and he, they would travel about and died. up and died. And after 20 years, he still He said, I dance now at every chance and I'll get you. For my drinks and chips. Most of the time I, I spend behind these, these county bars. You see, son, I drinks a bit. Then he shook his head. Oh, Lord, when he shook his head. I could swear I heard someone say, please, please. That's Mr. Bojangles. Call him Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, come back and dance, dance, dance, please dance. Uh, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles. back and dance again. Ik draai uh, dit, het laatste muziek was van The Godfather. Altijd mooi om te horen. Het was een beetje kort, maar goed. Eh, op 3 oktober draai ik in de filmclub Habemus Papam. Nou, dat klinkt allemaal heel zwaarwichtig en dat gaat ook over de katholieke kerk. En dat is een film van Nanni Moretti. Nanni Moretti is een zeer kritische Italiaanse filmer en acteur. Hij heeft films over Berlusconi gemaakt, over de Italiaanse filmindustrie. En die zijn altijd, en over het verlies van een zoon, het zijn altijd zware films... En hij zelf is geen begenadigd acteur, maar hij vult dat goed in. En hij is een heel goed regisseur. Wat heeft hij nu gedaan? Hij heeft een milde komedie gemaakt over de verkiezing van een paus. En die paus, dat wordt uiteindelijk de 86-jarige Michel Piccoli. Groot Frans acteur. En het is een uiterst vermakelijke film, omdat namelijk eh, tijdens de verkiezing van de paus niemand paus wil worden. Ze mompelen allemaal, ik niet, ik niet, ik niet. En dan zeggen ze, nou dan die maar. En Piccoli weet niet wat hem overkomt. Hij is een eh, onbelangrijke paus uit, uit de provincie. Hij wil helemaal geen paus worden en hij loopt dus ook weg. Hij vlucht Rome in. Uh, Moretti eh, speelt zelf de psychiater die moet praten met Piccoli. En het is een, eh, een, ja, het is een beetje binnenpret wat je met die film overhoudt. Ik vond het zeer vermakelijk. Schitterende rol van de oude Piccoli. En zeer de moeite waard. En het is... hij heeft een soort olijke manier om naar dat hele gedoe in het Vaticaan te kijken. En dat is weer eens een andere benadering. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Thank memory of the golden smile that introduced me to the days of wine and roses and you. just a passing breeze Filled with memories Of the golden smile That introduced me to The days of wine and roses And you Dat was Frank Sinatra met Days of Wine and Roses. van Henry Mancini. Henry Mancini schreef vaak muziek voor de regisseur Blake Edwards. Denkbaar aan de Pink Panther films. Dit was een eh, serieuze film begin jaren 60. Want af en toe maakte Blake Edwards ook een serieuze film. En het ging over Jack Lemmon en Lee Remick die zwaar aan de drank zijn. Het was nogal opzienbarend omdat Jack Lemmon ook alleen maar comedies deed. En Blake Edwards meestal ook. En opeens komen ze dan met een film over iemand die zwaar aan de drank is. Eh, de titelsong eh, is volgens mij staat niet op de soundtrack, is later gemaakt. Dat het werd gedaan. Daar hadden ze een mooi liedje en daar ging eh, Frank Sinatra een titelsong van maken. Frank Sinatra was natuurlijk niet alleen een van de allergrootste zangers, maar heeft heel veel films gemaakt. In het begin van zijn carrière waren dat zeer oppervlakkige films. En toen zijn carrière in het slop raakte, toen hij nog heel jong was, toen is hij teruggekeerd. En uh, maakte in 1954 From Here to Eternity een eh, film over de Tweede Wereldoorlog, aanval op Pearl Harbor. En kreeg daarin een rol, een hele mooie rol van DiMaggio. En eh, dat is eh, heel goed uitgepakt. Hij heeft een Oscar gekregen. En hij was opeens weer helemaal terug. Ook als zanger. En heeft toen op zijn gemak films gemaakt. Eerst heel veel serieuze films. Pell Joey en The Man with the Golden Arm. Over een verslaafde. En later is hij toch weer op zijn gemak eh, wat leuke films met de Red Pack gaan maken. Eh, als hij de serieuze films maakte, toen was hij eh, om en bij de 40, dan sloofde hij zich enorm uit. Maar later had hij er helemaal niet zoveel zin meer in. En dan vond hij één take genoeg. Als een regisseur meerdere takes wilde maken, dan was die regisseur snel ontslagen. Maar goed, hij heeft toch heel veel werk afgeleverd. En eh, ja, een oeuvre waar je tegenaan kan kijken. Ook als eh, detective. In de film The Detective. In Tony Rome. In Lady in Cement. Hij volgde een beetje Humphrey Bogart op. Hij stond eigenlijk in diens schoenen. Want Red Pack kwam ook vandaan van een groepje mensen die rond Humphrey Bogart waren. En wat beter dan, dan met de weduwe van Humphrey Bogart ook een relatie te beginnen. Lauren Bacall. Frank Sinatra. En we gaan hem nu weer horen. I have got you under my skin I've got you deep in the heart of me So deep in my heart you're really a part of me I've got you under my skin I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well. But why should I try to resist when baby I know so well that I've got you under, under my, my skin. skin. I would sacrifice anything from what might for the of Holding you near in spite of a warning voice Comes in the night, it repeats and shouts in my ear Don't you know, blue eyes, you never can win Use your mentality I do Just the thought of you makes me stop Before I begin Cause I've got you Under my skin and you I love you for your freedom, I'm your man I ain't gonna leave you for the crazy things you're doing Don't ask me to lend a helping hand You were such a pretty dream strong and God was on your side. Vision slowly faded like a wonder from your eyes. Traded your compassion for your pride. Dit was Chris Christofferson. Fantastische man, ook al aardig op leeftijd. En natuurlijk behorende tot die generatie van Willie Nelson en Johnny Cash en Waylon Jennings. En hij speelt nog wel in films. Hij is ook een geweldig acteur en ik hou van dit soort mensen. Eh, want wat is het geval? Amerikaanse filmpersoonlijkheden zijn vaak ook zangers. Frank Sinatra, Dean Martin, eh, Willie Nelson, eh, Johnny Cash hebben allemaal films gedaan. Chris Christofferson heeft zelfs heel veel films gedaan. En wat is er nou zo goed aan die mensen? Omdat ze vanuit hun persoonlijkheid werken. En niet vanuit de toneelschool. In Nederland is er ook nog een misverstand dat je een Pierre Bokma of Gijs Scholten van Aschat of Ellen Vogel moet hebben. Nou, ik zie ze liever verdwijnen uit de film. Want de echte goede mensen, dat zijn de mensen die met de persoonlijkheid werken. Daarom was Rijk de Gooien zo goed. Niks toneelschool. Geleefd, gedronken en dat zie je op film. Hij was fantastisch. En in Amerika speelt dat heel erg een rol. Die filmpersoonlijkheid die straalt er vanaf. Niet het acteren. Als je geen film maakt met eh, dat je echt een rol moet spelen. Een Shakespeare rol of een zwaar dramatische rol. Dan moet je een sterke persoonlijkheid hebben. Die mensen zoals John Wayne, Cary Cooper. Die kan je natuurlijk niet op het toneel neerzetten. Dat, dat gebeurt er niks. Maar als je ze voor een camera zet dan gebeurt er wat. Catherine Deneuve, een van de beste Franse actrices op dit moment nog. En die zal op toneel niet zoveel indruk maken. Maar ze kan het wel, maar het is gewoon haar persoonlijkheid en haar uitstraling en de manier waarop ze gefotografeerd wordt. En daarom zijn die country zingers, zangers, die zijn zo goed. Omdat er iets gebeurt. Take the ribbon from your hair Shake it loose and let it fall Lay it soft against your skin Like the shadows on the wall Come and lay down by my side make it through.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 grama Simon Garfunkel met The Sounds of Silence. Maar dat is absoluut niet de versie zoals hij eh, op de film The Graduate terecht kwam. Midden jaren 60. Klonk een octaaf hoger. Heel merkwaardig. Eh, ze zijn door die film The Graduate met Dustin Hoffman beroemd geworden. Die film stond helemaal vol met de soundtrack van nummers van eh, Simon Garfunkel. En dat was fantastisch gedaan. Het was echt goed geïntegreerd in die film. En vanaf dat moment eh, hadden ze een, een, kapitale hit met de LP. En zijn natuurlijk heel belangrijk geworden. Eh, Paul Simon eh, heeft ik geloof 20 jaar geleden zijn plaat in, Zuid in Zuid-Amerika gemaakt. En daar is nu een opname van de reunion van gemaakt. En die is zelfs in Tuschinski is hij als film uitgezonden of eigenlijk op, op het scherm gebracht. Hij is ook op de televisie geweest. Heel bijzonder. Oké Thijs, ik wil je hartelijk bedanken voor je uitleg en je toelichtingen en de stories die je allemaal hebt meegemaakt in de loop der jaren met de film. En we gaan eruit luisteraars met eh, wie anders dan Rita Reis.